4 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De overheid heeft aangedrongen op het maken en publiceren van foto's van Volkert van der Graaf. Dat zegt Stijn Franke, de voormalige advocaat van de moordenaar van Pim Fortuyn, in een interview met de Volkskrant. Het Openbaar Ministerie zei gisteren dat het pas een dag voor publicatie is geïnformeerd over de foto's. Volgens Franke klopt dat niet. Het OM, politie, reclassering en andere overheidsinstanties wisten bij publicatie al twee maanden van de foto's, zegt Franke. Volgens hem heeft de minister de Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd. De partijen in de Tweede Kamer zijn overwegend blij met het Europese akkoord over de herverdeling van de asielzoekers, maar vinden dat het hier niet bij kan blijven. Volgens de PvdA is dit een eerste stap naar een gezamenlijk Europees antwoord op de humanitaire crisis. De VVD vindt dat Europa zich nu moet richten op het beperken van de toestroom van de vluchtelingen. Ook het CDA en D66 willen dat er wordt gekeken naar oplossingen voor de lange termijn. Slowakije blijft zich verzetten tegen het verplicht opnemen van migranten. Dat zei de Slovaakse premier Fico nadat de Europese ministers in Brussel hadden besloten tot de herverdeling van vluchtelingen over Europa. Behalve Slowakije stemden ook Tsjechië, Hongarije en Roemenië tegen. Staatssecretaris Dijkhoff heeft er alle vertrouwen in dat de vier tegenstemmers toch vluchtelingen gaan opnemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat een bommenexpert van Al-Qaeda is gedood bij een luchtaanval van de internationale coalitie in Syrië. De Fransman David Drujon zou al in juli zijn gedood, maar de Amerikanen hebben het nu pas bekendgemaakt. Drujon zou in Syrië veel extremisten hebben opgeleid. Volgens de VS wilde hij aanslagen laten uitvoeren op westerse doelen. Het is niet de eerste keer dat het Pentagon de dood van Drujon meldt. In november 2014 werd hij ook al doodverklaard, maar dat bleek niet te kloppen.